is opnieuw een ongeluk gebeurd met een tankwagen. Ter hoogte van Belveld reed de wagen achterop een file. Twee mensen raakten gewond, van wie één ernstig. De file waar de vrachtwagen achterop reed was veroorzaakt door het ongeluk met een tankwagen met zoutzuur eerder vandaag. De snelweg naar het zuiden is nog dicht vanwege schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden. Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat de A73 in die richting nog de hele nacht dicht blijft. De reclamespot Buddyhond van KNGF Geleidehonden heeft de Gouden Loekie voor de beste tv-reclame gewonnen. In het spotje is een getraumatiseerde militair te zien die uit een nachtmerrie wordt gewekt door een likkende buddyhond. De commercial bleef reclames van internetwinkel bol.com en supermarkt Jumbo voor. Het weer, het koelt vannacht af tot 2 graden. Morgenochtend gaat het flink regenen en waaien.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 We gaan eh, beginnen met eh, muziek natuurlijk. Twee uur lang nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. En uw gast hier is vanavond Benno Veugen. En veel nieuwe werkjes. Het stroomde in één keer eh, weer naar binnen. Waaronder muziek van ons eigen label Arc Music, World and Folk Music uit Engeland. En daar eh, ben ik altijd weer ontzettend blij mee. Want het maakt het programma heel gevarieerd. Kijk maar eens op de playlist op peacefulradio.eu. En daar vind je 1051. Ik wens je heel veel luisterplezier. rosarios de auroras toledanas bendicen vuestra suerte y os vuelven descuidados tal vez luceros y estrellas pasajeras su destino fatal. waits at the gate of souls, talking to the angels. He is watchful, he is kind all day long. At night he sleeps with the lion and the lamb by a fire sweet as a wild rose. He is spirit, He is love, He's my watchful shepherd.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 Volgens Samsom gebruikt Wilders dezelfde strategie als terroristen, het zaaien van angst en haat, maar dan met woorden. Wilders reageerde woedend op die vergelijking. Hij noemde de PvdA-leider een man met een zieke geest. Frankrijk stuurt zijn enige vliegdekschip naar de Perzische Golf om te helpen bij de strijd tegen IS in Irak. Dat maakte president Hollande bekend tijdens een toespraak aan boord van het schip. De aanslagen van vorige week in Frankrijk rechtvaardigen de inzet van het vliegdekschip, zei Hollande. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door Al-Qaeda, zei een van de daders dat hij sympathiseert met IS. De Charles de Gaulle, die vaart op kernenergie, is 261 meter lang en biedt plaats aan maximaal 40 straaljagers en helikopters. Het schip ligt momenteel in de Middellandse Zee. Op de A73 in Limburg is opnieuw een ongeluk gebeurd met een tankwagen. Ter hoogte van Belveld reed de wagen achter op een file. Twee mensen raakten gewond van wie...